Frits Hemmelkamp met het NOS Journaal. Scholen in het speciaal onderwijs kunnen de toestroom van leerlingen niet meer aan. Uit onderzoek van het radioprogramma Reporter Radio en de Telegraaf... blijkt dat klassen overvol zitten, wat leidt tot onveilige situaties. Ook krijgen scholen die zijn bedoeld voor leerlingen met lichamelijke beperkingen... leerlingen met gedragsproblemen aangewezen. Dat leidt in de klassen soms tot ongewenst gedrag... Speciaal onderwijs is bedoeld voor leerlingen die speciale begeleiding nodig hebben... door bijvoorbeeld een lichamelijke of mentale beperking. In Bolivia is zittend president Morales uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Dat heeft de kiescommissie bekendgemaakt. Met bijna alle stemmen geteld heeft hij ruim 47 van de stemmen gekregen... ruim voldoende om zijn belangrijkste rivaal voor te blijven. Oppositieleider Mesa, de belangrijkste tegenkandidaat van Morales... zegt de uitslag niet te erkennen... Hij heeft zijn aanhangers opgeroepen de straat op te gaan. Eerder vandaag werd bekend dat in vijf regio's opnieuw gestemd moet worden... omdat er onregelmatigheden in de uitslagen waren gevonden. Volgens de kiescommissie zal dat niets aan de einduitslag veranderen. De Verenigde Staten, Colombia, Argentinië en Brazilië... hebben Bolivia opgeroepen onafhankelijke waarnemers toe te laten. Steeds minder mensen zijn lid van een vakbond... Het onderzoek van het CBS blijkt dat het aantal leden... de afgelopen drie jaar met ruim 100.000 is afgenomen. Het aantal vakbondsleden daalt voor het tiende jaar op rij. De daling is het sterkst bij de FNV. De grootste vakbond van ons land heeft nu minder dan 1 miljoen leden. Vandaag is de laatste dag dat mensen de beroemde rode rots Uluru in Australië mogen beklimmen. Voorheen bekend als Ayers Rock... Het naderende einde veroorzaakt al weken lange rijen bij de rots... die voor de aboriginals in Australië heilige grond is. Dat is ook de reden dat er vanaf zaterdag niemand meer naar boven mag. Wie toch een poging waagt kan rekenen op een boete van bijna 400 euro. Het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt en er kan een bui vallen. De minima liggen rond 11 graden. Overdag blijft het vrijwel overal droog en breekt af en toe de zon door. Er wordt 15 of 16 graden. Dit was het.